Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Er zijn tientallen kinderen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in brand vloog. De groep was op weg naar huis na een kerkbezoek in de stad Fundación in het noorden van het land. Volgens de politie zijn zeker 32 kinderen omgekomen. Lokale media melden dat de bus mogelijk werd gebruikt om benzine te smokkelen. Wubbo Okkels heeft kort voor zijn dood nog een laatste brief geschreven... waarin hij mensen oproept om een ander pad te kiezen... De brief is gepubliceerd in het AD. Okkel schrijft dat de vernietiging van de aarde en van de mensheid moet stoppen. Volgens hem heeft de industriële revolutie de mensheid in een ongewenste situatie gebracht... en de natuur wordt volgens hem kapot gemaakt. Astronaut Wubbo Okkels overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Vanwege de ramp met een veerboot wordt de kustwacht van Zuid-Korea ontmanteld. Vorige maand kwamen bijna 300 opvarenden om het leven toen de veerboot zonk. Veel mensen vinden dat de kustwacht te traag reageerde. President Park biedt haar excuses aan en zegt dat de taken van de kustwacht worden overgenomen door de politie en een nieuwe veiligheidsorganisatie. Nederlanders helpen in Servië en Bosnië bij de bestrijding van de watersnood. Twee experts kijken onder meer hoe het waterpeil omlaag kan. De zware overstromingen op de Balkan hebben aan tientallen mensen het leven gekost. Terreurgroep Boko Haram is bereid om meer dan 100 ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes vrij te laten. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. In ruil wil Boko Haram dat gevangengenomen strijders en familieleden vrijkomen. Eerder werd de vrijlating van commandanten van Boko Haram geëist... maar dat is onbespreekbaar voor de Nigeriaanse regering. Het weer, het is ongeveer 10 graden en plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Overdag veel zon, af en toe bewolkt, het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wordt het zomers warm, ongeveer 25 graden. Er is morgen ook meer bewolking. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen knopen Zonzeel en de randweg Dordrecht 5 kilometer file.